is al zoveel jaar geleden. Dat kleine eiland in de zon, het witte huis, waar onze liefde eens begon. We lachten samen naar het leven en werden dronken van geluk nog denk ik vaak aan dat eiland Hoor ik die Griekse melodie? Is het net of ik ons daar weer zie? We zweven samen door de nacht, had nooit verwacht dat het zo mooi kon zijn. De tijd ging snel aan ons voorbij.